Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inlichtingendiensten van verschillende landen, waaronder de MIVD... waarschuwen voor cyberaanvallen van de Russische geheime dienst Groe. Die zou het hebben gemunt op vitale infrastructuur en overheidsinstellingen in westerse landen. Onder meer om de steun aan Oekraïne te verstoren en om zicht te krijgen op westerse wapenleveranties. De cyberaanvallen zouden komen van een groe-eenheid die bekend staat om fysieke sabotageacties en beïnvloedingsoperaties. Voor zover bekend is Nederland nog geen slachtoffer geweest. Een Rwandees die door Nederland was uitgeleverd is in Rwanda veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij was in 2019 in Leersum opgepakt vanwege zijn rol bij de genocide in Rwanda van 1994. Zijn verblijfsvergunning in Nederland was al ingetrokken, maar hij bleef procederen om in Nederland te kunnen blijven. Tegen de nu 75-jarige man was in Rwanda levenslang geëist, maar dat werd dus 20 jaar. Een man uit Rotterdam is in Suriname opgepakt voor het doden van zijn vrouw. Toen het stel niet terugkeerde van vakantie sloeg de familie alarm bij de politie die een onderzoek startte. De man zou samen met een andere vrouw zijn echtgenote hebben gedood en daarna haar lichaam hebben begraven. Het nationale elftal van San Marino heeft voor de tweede keer in de geschiedenis een voetbalwedstrijd gewonnen. In de Nations League won het mini-staatje met 1-0 van Liechtenstein. De enige andere overwinning van San Marino was 20 jaar geleden, ook op Liechtenstein, maar dat was een oefenwedstrijd. Oranje boekte in 2011 tegen San Marino zijn grootste overwinning ooit. Het werd toen 11-0. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Veel koeler dan 20 graden wordt het niet. Morgen in een groot deel van het land zonnig. Alleen in het zuiden meer bewolking en ook kans op een bui.